Vervoerder Qbus zegt dat reizigers nog wel rekening moeten houden met vertragingen en langere reistijden... omdat op veel plaatsen nog glad is. Wegens de sneeuwval besloot q gisteravond alle busdiensten in Trenten te schrappen... en in Friesland en Groningen beperkt bussen in te zetten. Automobilisten moeten in het hele land rekening houden met gladheid. Volgens de AWB valt het op de snelwegen nog wel mee... maar op provinciale en binnenwegen kan het verraderlijk glad zijn... Op sommige plekken ligt 15 centimeter sneeuw en omdat het vriest blijft het zeker liggen. In Peking is het openbaar leven door hevige sneeuwval ernstig ontregeld. Duizenden mensen zijn gestrand op de belangrijke luchthaven van de Chinese hoofdstad. Meer dan 80% van de vluchten werd geannuleerd of liep in ieder geval grote vertragingen op. Luchthavens van steden rondom Peking zijn allemaal gesloten. Dat geldt ook voor de meeste snelwegen. Het stadsbestuur van Peking heeft zo'n 200 sneeuwschuivers ingezet om de wegen in het centrum van de stad schoon te houden. De zuidwestelijke provincie Sichuan en Yunnan hebben met andere weerproblemen te maken. Daar wordt dichte mist verwacht. Zeker een kwart van de IJslandse kiezers is tegen de nieuwe wet die de teruggave van ruim 3,5 miljard regelt aan Nederland en Groot-Brittannië. Al ruim 56.000 IJslanders hebben een petitie getekend waarin ze vragen aan president Grimson om niet akkoord te gaan met de wet. Parlement in Reykjavik stemde enkele dagen geleden in met de terugbetalingsregeling, maar Grimson het direct al weten er niet blij mee te zijn omdat de regeling zeer omstreden is. Als de president weigert zijn handtekening te zetten, komt er een referendum en dan kan alles weer worden teruggedraaid.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 Vanmorgen gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen. Tom, welkom in het programma. Dankjewel Hans voor de uitnodiging dat ik even eh, mag langskomen om eh, ten eerste de Zandvoortse jazzliefhebbers een goed 2010 toe te wensen met hele mooie concerten in de krocht. En eh, ja, jou, jou natuurlijk ook. Dankjewel. En je ending gelijk stom. Zeg, hoe zou het eigenlijk gaan met onze trouwe luisteraar in het Hoge Noorden, Rinko Vreur? Nou, ik heb eh, toevallig, nou niet toevallig natuurlijk, want eh, ik heb weer met hem gesproken. En mhm. eh, gelukkig onze computer, die doet het weer. En luisteraars kunnen ook buiten Zandvoort en Bentveld, kunnen ze dus ons uitstekend volgen. Ja, want we hebben tegenwoordig ook een trouwe luisteraar zeg in Dokkum. Zo? Ja. Dus ik zeg even goedemorgen Lisa. Ja, en eh, ook eh, wist jij trouwens dus dat uh, René Bos in, in Peking, China... dat hij ook altijd luistert naar ons jazzprogramma. En daar is het natuurlijk geen morgen, daar is het al namiddag. Dus ook René Bos, de beste wensen in het nieuwe jaar... vanuit de studio in Zandvoort en Toto Toy in in Peking. In Peking. Goed, ja, eh, de luisteraars zullen wel denken... hey, eh, Tom en Hans weer in de uitzending. Nou, we zouden eigenlijk eh, de laatste uitzending van 2009... zouden wij samen verzorgen. Maar wij moesten plaatsmaken voor de top ehm, ja, 2009. Hè? Zoiets. Gepresenteerd door Rob Harms, Anders Sandbergen... Ehm, Jaap, Koper. Jaap Koper en George van Dam. Ja. Ik heb stukken ervan gehoord en ik moet zeggen, vooral het begin vond ik eh, heel erg eh, leuk. zat mooie muziek bij. Zat mooie muziek bij. Maar goed, vanmorgen gaan wij <laughs> gewoon weer <laughs> verder met de jazz. En eh, we moesten toen plaatsmaken en daarom in het nieuwe jaar starten we gewoon lekker met de tweetjes. En ja, ik begon natuurlijk zoals altijd met Close to You, gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ik liet in een van de vorige programma's, ik dacht dat dat ook met jou was, Tom, had ik een nieuwe cd had ik in handen gekregen, pas uitgekomen van Ilja Rijngoud Quartet, samen met uh, nee, Klaassen. Toen, was je met Cor. Oh, toen was ik met Cor. Goed, ik heb daar vragen over gehad van, van mensen van... Goh, wat een bijzondere plaat is, eh, wat een bijzondere cd is dat. En zou je eh, nog eens wat willen draaien? Nou, daar begin ik natuurlijk mee, want eh, ook eh, dit jaar gaan we weer, als er verzoekjes zijn van uh, trouwe van luisteraars, dan, en we hebben de muziek, dan zullen we dat zeer zeker ten gehore brengen. De cd die is, ehm, de, die bestaat uit sonetten van William Shakespeare en de muziek is gecomposeerd door Ilja uh, Rijn Goud. En de zangeres is dan V. Klaassen. Hij wordt begeleid door Martin van Ittersen op de gitaar, Marius Bees bas en Marcel Seriese op de drums. We beginnen met sonnet 89. thou didst forsake me for some fault, and I will come and upon that offense. Speak of my lameness, and I straight will hold. Miles Davis met eh, Blue in Green. Van de opnieuw pas uitgebrachte cd Kind of Blue. Schitterende muziek staat erop. Hij eh, speelt hier samen met Cannonball Adderley op de alt. John Coltrane op de tenor. Bill Evans piano. Paul Chambers op de bas. Die trouwens ook de strijkstok eh, ehm, gebruikte voor dit prachtige stuk muziek. En Jimmy Cobb op de drums. Dus mm. Blue in green. Beter kan je niet hebben. Nee, eh, blue in op deze prachtige blauwe... Ik, als ik naar buiten kijk, dan zie ik de blauwe lucht. Het wordt vandaag weer een mooie, maar koude dag, denk ik. maar voorlopig zitten we nog twee uur jazz te maken, eh, Tom. Wat heb jij neergelegd? De eh, Lady is a Tramp is een song uit de in 1937 uitgebrachte musical Babes in Arms van Rodgers Hart. Maar het is intussen al een jazz standard geworden. En het wordt in tal van tempo's gespeeld. Ik heb nu wel een hele vlugge gevonden. Het wordt gezongen en gespeeld door pianist Buddy Greco, die in 1924 werd geboren, als vierjarige al achter de piano zat en zijn jazzloopbaan begon bij de band van Benny Goodman. Hier is Buddy Greco met The Lady is a Tramp.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 She's broke, and that's all. Hates California, it's so smutty and damp. That's why the lady is a tramp now. She gets massages, she cries and she moans. Tell Slenderella just to leave her alone. She's not so hot but her shape is her own. That's why, that's why the lady is a tramp. The food at Sardi's is great, no doubt, but she doesn't know what mold tells her about. She puts in a dime and some ice comes out. That's why the lady is a tramp.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 She thinks that Marciano is still a great big champ. that's why the lady is a tramp. Now she goes down to Coney and she thinks to the vine. She goes to the ball games and thinks the Yankees are fine. Why she reads Walter Winchell and understands every line. That's why the lady is a tramp now. She likes to go rowing down a Central Park Lake. She digs a prize fight that isn't a fake. Why she even goes to the opera and stays wide awake. That's why the lady is a tramp now. I like the green. Uh, grass under my shoes. Now what can I lose? She's flat, and that's that. She's all alone when I lower my lamp. dat was om even wakker te worden in Zandvoort. Het was een eh, strak eh, hardbop nummer, West 42nd Street, gespeeld door tenorsaxofonist John Coltrane, die we net ook al hoorden. En ditmaal met trompetist Kenny Dorham. Hans. Ja, Tom, wij hadden het een poos geleden hadden wij het over Conte Condoli. De, de bekende Amerikaanse trompetist die eh, ja, in de Dream Band van Terry Gibbs altijd mooie solo's speelde. En ik vertelde jou toen ik kan nooit een eh, cd vinden van hem. Zijn er niet. <clears throat> Totdat jij kwam en je zegt, Hans, ik heb er één. En notabene een cd samen met het eh, trio van Rijn de Graaf, jouw Groningen. mijn vriend. Eh, ja, ik heb diverse concerten van hem <laughs> mogen bezoeken in, in Groningen. En dan is het altijd genieten. Er was notabene een, een, een opname ook in Groningen. cd heet sinking of You. En daarin spelen ze samen met Bob Cooper op de tenor. En natuurlijk Conte Condoli trompet. Trio van Rijn de Graaf bestond natuurlijk uit Rijn, natuurlijk op zijn piano, Koos Riersen op de bas en Erik Ineke op de drums. Luistert u naar Thinking of You. of You, uh, opnames uit 1993 hadden. Rijn de Graaf trio met als gasten uh, eh, Cont Condoli, de trompetist, en Bob Cooper, eh, de saxofonist. Het, ik sprak Rijn de Graaf over deze cd een, paar weken geleden in Groningen. En hij zegt, weet je wat nou zo tragisch was, Hans? Ik zeg, nou, vertel het. Bob Cooper was een paar weken later was die, is die overleden. En eigenlijk is dat een van zijn eh, laatste, laatste openbare eh, concerten geweest. Want eh, zoals je hoorde was dit een, zaalopname. Ik zei per ongeluk dus dat het in de Oostpoort in Groningen was. Maar dit was, waren gewoon opnames uit Hilversum in een live concert. Ah. Wat weet jij wat van Bob Cooper? Ja, ik weet wel dat hij heel bekend is geworden samen met Bud Schenk in de saxgroep van het orkest van Stan Kenton. Mhm. En hij was getrouwd met de zangeres June Christie. Ah, en uh, John Christie treedt nog steeds op trouwens. Ja, ja, ja. ja. Zou uh, eh, Controndoli nog optreden? Eh, uh, ik heb geen idee. Nee, nee, nee. Oude knakker natuurlijk <laughs> wel geworden. Ja, goed. Wij trouwens Want, ook. Want ja, wij trouwens. Nou, kom op, kom op, kom op. Tom, nou, wat weet heb... Je, weet je wie ook alweer, nou, ruim tien jaar dood is? Nou. Tito Puente. Ja. Dat was een, echt een percussionist in de Latin Jazz. En hij had een hele mooie big band. Die prachtige, prachtige muziek, ja. ja. Maar wat weinigen zullen weten, jij waarschijnlijk ook niet, is hij kon ook, kon ook vibrafoon spelen. Dat meen je niet? Ja. Hé, hey, mijn favoriete instrument. Juist, ja. En, van Andor. Hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> en hoewel de blaadjes al lang van de bomen zijn verdwenen, eh, wil ik het toch maar even laten, laten horen. Want het is een heel mooi en weer een beetje rust in de, in de tent. Titelmomenten op uh, vibrafoon in Autumn Leaves. krijg je van die zelfgemaakte cd'tjes ons. Dan eh, loopt het wel eens vast. Dus ik hoop dat jij wat anders hebt. Ja, 1, 2, 3, 4... MUZIEK luisteraars. En eh, zo met een handful of stars gespeeld door de bariton saxofonist Serge Sjaloff. Ik heb eigenlijk deze cd al heel lang in mijn bezit, maar ik heb nog nooit een nummer van hem uitgedraaid. Dat is een hele mooie. hij, hij, behoorde toen bij de Four Brothers, weet je wel, de band van Woody Herman. Oké, goed. Nou, maar de volgende keer gaan we dus eh, wat meer aandacht aan deze fantastische bariton saxofonist speler. Ja, eh, vanmorgen het eerste uur CFM Jazz zit er alweer op. Eh, vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen. We gaan zo naar het nieuws en de reclame natuurlijk. Maar daarna zijn we weer terug met weer een uur CFM Jazz. Tot dan!